Testen heeft dus ook weinig zin eigenlijk vandaag. Je hoort collega Ron Vrees in Den Haag. Bij uitgaan en jongeren eh, wordt flink aan de noodrem eh, getrokken. Vanaf morgen geen disco's, eh, clubs en feestcafés meer open. Voor vijf weken gaan die dicht. Het kabinet dacht het voor elkaar te hebben met toegangstesten. Nou, niet dus. Testen voor toegang wordt nog wel gebruikt voor grote evenementen waar je een vaste zitplek hebt. Zoals in een voetbalstadion. Maar het is voor veel mensen in de rij bij teststraten vandaag echt balen. Een beetje verdrietig zelfs. Ja, want? Sorry. Je baalt er echt enorm van. Ja. Ik zie, ja, probeer me zo goed mogelijk aan de regels te houden. Ja. Dan moet het helaas weer eh, afgelast worden. Dus dat is een eh, enorme teleurstelling. Je hebt er echt enorm veel zin in, eh, merk ik. Ja, ja, ja, ja. ik heb het ook gewoon zwaar gehad in de coronaperiode. De politie heeft twee minderjarige jongens opgepakt voor het vernielen van graven op een begraafplaats in Schravenzande in Zuid-Holland. Er werden begin deze week 100 tot 150 graven vernield. Stenen zijn omvergetrapt, bloemen kapot getrokken en windlichten stuk geslagen. Inwoners zijn een crowdfundingsactie gestart om de schade te herstellen. Ik dacht, er moet wat gebeuren. Eh, op wat, manier, wat voor manier dan ook. Er moet geld binnenkomen om het weer te kunnen herstellen. Er is nu 5000 euro binnen. Goed nieuws over dit dier. De reuzenpanda, de zwart-witte beer, wordt door China van de lijst met bedreigde diersoorten afgehaald. De bamboevreters doen het goed. Er leven nu meer dan 1800 panda's in het wild. Waren er in de jaren 80 nog maar 1200. Dat komt allemaal door een speciaal fokprogramma en er zijn reservaten gekomen met allemaal bamboe. Dat lusten ze nogal graag. Het weer droog vanavond. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig in de middag buien en ietsjes kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files in de regio zijn korter aan het worden.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 Twitching to the boogie like one big flop. Talk about the soul, one habit club song and I'm a rocker Burning up with a Buddha's feel to the beat I feel the sound song buzzing in my head Head like a bomb down, listen to the beat Feel the song song buzzing in my head My head like a bomb down a bit of a song song buzzing in my head, my head like a bomb down.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 And when I feel good, I sing. Of the joy it brings. can you feel the joy that it brings? If you can feel the joy, then you should let yourself sing. Hey, I love to share my things, cause it brings me freedom.